is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS schaft de importheffingen af op staal en aluminium uit Canada... waarschijnlijk ook uit Mexico. Daarmee zou de VS de besprekingen over een nieuw handelsakkoord willen vlottrekken. Die overeenkomst moet het vrijhandelsakkoord NAFTA vervangen. Eerder maakte president Trump bekend dat hij de importheffingen op Europese auto's voorlopig niet verhoogt. In Zuid-Holland is een college van gedeputeerde staten met Forum voor Democratie een stap dichterbij gekomen. De fractie van ChristenUnie SGP is bereid te gaan praten met FVD, VVD en CDA. Die partijen hebben al een akkoord op hoofdlijnen, maar nog geen meerderheid in provinciale staten. ChristenUnie en SGP hebben wel als voorwaarde gesteld dat dat akkoord niet de basis is voor het nieuwe college, maar dat de onderhandelingen helemaal opnieuw beginnen. Zuid-Holland zou de eerste provincie zijn waar FVD gaat meebesturen. 50 jonge asielzoekers die overlast veroorzaken in Leersum moeten daar vertrekken. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug laten weten aan het COA. De groep alleenstaande minderjarige asielzoekers zit sinds vorig jaar zomer in Leersum. Maar ze zouden daar vrouwen lastigvallen en buschauffeurs bedreigen. Het COA had de gemeente gevraagd de jongeren nog een paar, op, een, paar een jaar op te vangen. Maar die heeft daar nu geen zin meer in. Artsen zonder grenzen luidt de noodklok over de situatie in een Syrisch opvangkamp. Daar zitten zo'n 11.000 mensen, onder wie veel kinderen, die vrijwel geen hulp krijgen. Er gaan kinderen dood aan ziektes die eenvoudig te voorkomen zijn, zegt Artsen zonder grenzen. Een aantal organisaties geeft geen hulp omdat veel mensen in het kamp banden zouden hebben met IS. Het weer, vannacht nog een enkele bui, maar de bewolking trekt langzaam weg. Minimaal rond 9 graden en kans op nevel of mist. Overdag enkele buien, het wordt 20 tot 23 graden. Ook zondag is het nat en warm voor de tijd van het jaar.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 You think you got the groove, but I'm just another fool. I'm not your, uh, uh. You think you're hot, hot, hot, but you're acting kinda crazy just to stop. You're not. you tell me what you think that I can be? I'm the one at the sink. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems. Were the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache.